Afgelopen donderdag vielen 14 doden bij. Het gaat om raketaanvallen, maar er worden ook Iraanse kamikaze-drones worden daar ook bij gebruikt. En die aanvallen over het algemeen worden ze gezien als een Russische wraak. Niet alleen voor wat er gisteren gebeurd is, eh, de aanslag op de brug, maar over het algemeen voor de wraak voor de Russische nederlagen op het, op het slagveld in Oekraïne. Het is trouwens nog niet duidelijk wat er bij die explosie op de strategisch belangrijke Krimbrug is gebeurd. Russische duikers zijn op dit moment de schade aan de brug aan het onderzoeken. Activisten hebben zich in Australië vastgelijmd aan een schilderij van Picasso. deden ze uit protest tegen het klimaatbeleid. Dat leidt volgens hen tot oorlog en hongersnood. De Picasso hangt achter een beschermende laag. Na anderhalf uur werden de betogers losgemaakt en opgepakt. Een zware loting voor het Nederlands elftal. In de kwalificatie van het EK in 2024 spelen ze tegen wereldkampioen Frankrijk. Verder hebben ze Griekenland, Ierland en Gibraltar gelood. De eerste speelronde in de kwalificatie is in maart volgend jaar. En het EK is in de zomer van 2024 in Duitsland. En een actie van Boos en Tim Hofman heeft al meer dan 10.000 euro opgebracht. Het gaat om de Mars voor het Leven, die is over een maand. Daar doen elk jaar zo'n 10.000 mensen aan mee, zegt Tim op Insta. Die allemaal meedoen en demonstreren tegen abortus en dus tegen vrouwen die abortus laten uitvoeren. En hen zelfs moordenaars noemen. En om dat gedachtegoed om te buigen heeft Boos iets bedacht. Een sponsorloop. Voor elke demonstrant die meeloopt met de anti-abortus Mars... zamelt Boos geld in. En met die opbrengst steunen ze een stichting die juist opkomt voor vrouwenrechten... en staat voor goede voorlichting rondom abortus. En dat idee slaat erg aan, zegt Tim op zijn Insta. De eerste 10.000 euro is al binnen. En daar kunnen we gerust, eh, nou laten we zeggen 20 van maken toch. Dus sponsor die anti-abortus loopt. Eh, en laten we zorgen dat die dag eigenlijk eh, voor iets heel goeds staat. Cheers. En dan nog het weer. Het is zonnig herfstweer, maximaal 18 graden. Morgen af en toe een buitje, dan ook een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Daar ben je 10 minuten langer onderweg.